uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt... blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het normale niveau. Veel middelbare scholen maken zich ook zorgen over het welbevinden van de leerlingen. Vooral van meisjes, die ervaren een zware prestatiedruk. Winkels hebben in het derde kwartaal minder artikelen verkocht... maar door de hogere prijzen steeg hun omzet toch met 4 Dat meldt het CBS. Drogisterijen, kleding- en schoenenwinkels wisten als enige meer te verkopen. Bouwmarkten en meubelwinkels hebben het juist moeilijk. Zij verkochten minder en zagen ondanks de hogere prijzen ook hun omzet dalen. Bij een woningbrand in de Gazastrook zijn zeker 21 doden gevallen. Het gebeurde in de stad Jabalia. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping... waar een familiefeest werd gehouden. De oorzaak was vermoedelijk een gaslek in de keuken. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Noord-Korea heeft net als gisteren een ballistische raket afgevuurd. Het projectiel belandde ongeveer 200 kilometer uit de Japanse kust in zee. De Japanse premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Deze week dreigde Noord-Korea al met vergelding voor de gezamenlijke legeroefeningen van de VS en Zuid-Korea in de regio. De negen verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld vorig jaar op Mallorca krijgen vandaag hun straf te horen. Het OM heeft straffen geëist van zes maanden tot tien jaar. De verdachten zijn negen Hilversummers van 18 en 19 jaar. Ze ontkennen allemaal de dood van Carlo Heuvelman op hun geweten te hebben. De rechtbank in Lelystad doet vanaf 10 uur uitspraak.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 broken It's side by side, no space between us Was all we ever needed in this life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. if you openly ask me to. Take it slow. I get caught in the moment. I'm gonna put you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now, just practicing don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn around and just take it. I know what you're that will never fade away. I'm dedicated, oh, to you. You know, there's no need to run, there's no need to hide. Whatever comes between us, baby 不是爱。 there's no need to question kan dus.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 Noord-Korea heeft net als gisteren een ballistische raket afgevuurd. Het projectiel belandde bij Japan in zee. De Japanse premier Kishida noemt de lancering absoluut onacceptabel. Het weer, af en toe regen, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 10 graden, maar in het noordoosten later op de dag veel kouder.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 zich om, we moeten gaan. Kijk in de ogen en zie dezelfde geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet niet nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. today.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 when I was a 90s kid Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM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 received, to understand the urgency.